Ehm, ik ben Ismaël en dit is het nieuws van NOS op 3. We beginnen in Den Haag. Daar gaan de gesprekken over een nieuw kabinet vandaag verder. Informateur Buma praat vandaag weer met D66-leider Jetten en CDA-leider Bontenbal. Ze willen een eerste opzet maken waar andere partijen dan op kunnen aanhaken. De twee partijen hebben nog een week om alles op papier te zetten. Op 9 december komt informateur Buma met zijn verslag. Er rijden voorlopig geen treinen van en naar het noorden van het land. Dat komt doordat iemand bij Zwolle koper probeerde te stelen. Volgens ProRail is er veel schade en alles herstellen gaat nog wel even duren. De impact op is volgens verslaggever Mark Hamer groot, want Zwolle is een belangrijk knooppunt. Hij ving de eerste reizigers op. Ik ben twee uur geleden vertrokken vanuit Meppel. Okay. Er is zo'n chaos op het spoor. Diemen Zuid moet ik. Ja, maar dan moet je toch juist de trein naar Deventer hebben? Ja, maar daar stond een trein richting eh, Amsterdam Centraal klaar. Ja. Die een minuut voordat je aankomt in Deventer gecanceld wordt. Ik denk, ik ga maar terug. Want eh, voordat ik in Diemen Zuid ben, is het eh, begin van de middag. Ik geloof het allemaal wel. En om de chaos compleet te maken is op de enige omreisroute tussen Amersfoort en Barneveld vanochtend ook nog een seinstoring ontstaan. Artsen, wetenschappers en milieuclubs maken zich zorgen over een plan van de Europese Commissie. Die vindt dat de regels voor bestrijdingsmiddelen moeten worden versimpeld. Dat is geen goed idee, zegt deze hoogleraar. Het leidt er in de praktijk toe dat de onzekerheid over de schadelijkheid van stoffen... en de duur van het gebruik alleen maar toeneemt. Ze willen onder andere zeggen dat middelen als die goedgekeurd zijn... voor onbepaalde tijd worden eh, goedgekeurd in plaats van een periodieke toetsing. En wat we weten van middelen die in het verleden zijn gebruikt... is dat stoffen die aanvankelijk de toets der kritiek konden doorstaan, na toepassing in de echte wereld wel degelijk giftig konden zijn. In Versailles in Frankrijk is een schilderij van de Vlaamse schilder Peter Paul Rubens geveild voor bijna 3 miljoen euro. Het heet Christus aan het kruis en dat was eeuwenlang vermist, maar in september werd het teruggevonden bij de verkoop van een huis in Parijs. Rubens heeft zeker drie van zulke schilderijen gemaakt. Het bekendste hangt in München. Dan nog het weer. Eerst droog. In het oosten wat zon. Vanmiddag wordt het bewolkt met soms wat regen. Het wordt 7 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Noord-Holland staat file op de A10 Noord richting Haarlem. Bij de Koentunnel is de vertragingstijd ongeveer 15 minuten. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat een kapotte auto bij Amsterdam Sloten. De rechterrijstrook is hier dicht, dat kost je nu ruim 10 minuten. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam bij Zaanstad Zuid een kwartier vertraging.